Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De VS voert zijn militaire aanwezigheid in Syrië fors op. President Obama stuurt 250 extra militairen... om Syrische rebellen te helpen in hun strijd tegen terreurgroep IS. Het is nog onduidelijk om wat voor militairen het gaat. Er zijn al 50 Amerikanen in Syrië die bij speciale eenheden zitten... Dit weekend benadrukte Obama nog eens dat hij tegen het sturen van grondtroepen is. Hij geeft de komende dag een toelichting in een toespraak in Hannover... waar hij een reis door Europa afsluit. In die Duitse stad is vandaag een mini-top... waar de bestrijding van IS op de agenda staat. Bij de top zijn ook de Duitse bondskanselier Merkel... de Britse premier Cameron, de Franse president Hollande... en de Italiaanse premier Renzi. In Rotterdam hebben duizenden Feyenoord-fans na de met 2-1 gewonnen bekerfinale tegen FC Utrecht feest gevierd. Duizenden supporters vierden de overwinning rond het Hofplein. Het verkeer op het plein werd stilgelegd. Ondanks de kou sprong een aantal fans in de fontein. Voor en na de wedstrijd waren er wel wat opstrootjes, zowel bij de Kuip als in het centrum van Rotterdam. De politie pakte bij elkaar 59 mensen op. Drie agenten zijn gewond geraakt. ING en Rabobank hebben in februari miljoenen geïnvesteerd in een Russisch kolenbedrijf. De Eerlijke Bankwijzer, een initiatief van onder meer FNV, Oxfam, Novib en Milieudefensie, is daar verbijsterd over. Omdat de banken zich profileren als duurzaam. ING maakte vorig jaar nog bekend dat het geen geld meer wilde stoppen in de kolenindustrie. Nu is bekend geworden dat ING en Rabobank bij elkaar bijna 220 miljoen euro hebben geïnvesteerd in de grootste kolenmijnbouwer van Rusland. De eerlijke bankwijzer roept ING en Rabobank op om te beloven geen leningen meer te verstrekken aan kolenproducenten. Het weer, nog een paar buien, verder wat opklaringen. Het koelt af naar 4 graden aan zee tot plaatselijk rond het vriespunt in het binnenland. Morgen veel bewolking en buien, soms met hagel en onweer, maar ook soms wat zon. En een matige tot krachtige noordwestenwind. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het...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 they made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 internet. www.zfmzandvoort.nl them it, girl. With a bang bang.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 ritme, van ZFM.